Nou net wel met het NOS-journaal. Er één dode gevallen. Dat heeft burgemeester Den Oudste van Enschede bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Rond 12 uur vanmiddag stortte tijdens werkzaamheden het dak van een van de tribunes in. Zeker 14 bouwvakkers raakten bekneld. Tien van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, van hen zijn twee er slecht aan toe. Met honden en camera's wordt nog gezocht naar eventuele andere slachtoffers. Het stadion de Golsvesten wordt momenteel verbouwd. De tweede ring van de tribune wordt uitgebreid. Over de oorzaak van het ongeluk kon de burgemeester niet zeggen. Getuigen melden dat een hijskraan iets wilde optakelen en daarbij een van de draagarmen van het dak raakte, waarna het hele dak omlaag kwam. De weerstand tegen het pensioenakkoord neemt toe. Vakbond de Unie van de MHP stemt tegen. De achterban van de Unie vindt dat het akkoord op alle fronten onvoldoende is. Volgens de leden moeten de vakbondsleiders terug naar de onderhandelingstafel om een beter akkoord te bereiken. Eerder hadden al twee grote FNV-bonden laten weten weinig tot niets te zien in het pensioenakkoord. De algemene kritiek is dat er te veel risico's op het bord van de werknemers komen te liggen. Minister van Bijsterveld wil dat nog meer tv-programma's van de publieke omroep toegankelijk worden voor blinden. Via een speciale ontvanger kunnen blinden en slechtzienden nu gebruik maken van gesproken ondertiteling. Die ontvanger zorgt ervoor dat de ondertiteling van niets, niet-Nederlandstalige programma's in het Nederlands wordt uitgesproken. Vorig jaar is het aantal programma's met deze voorziening gestegen naar 75% en vermoedelijk loopt dat dit jaar op tot 85%. Zo'n 5000 mensen hebben een ontvanger. Het weer, steeds meer stapelwolken, maar ook geregeld zon. In het noorden kan een bui vallen. Het is tussen 20 en 24 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat tussen Watergraafsmeer en Muiden 5 kilometer. Dat is de kijkersfile, want op de A1 naar Amsterdam heeft een vrachtwagen in brand gestaan. Tussen de afrit Gooimeer en, eh, Diemen staat er 9 kilometer file. Drie rijstroken zijn er nog dicht. Verkeer vanuit Amersfoort naar Amsterdam rijdt het beste om via Utrecht. A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 6 kilometer. De afrit Nieuwekerk aan de IJssel langs die A20 is in beide richtingen dicht door een grote brand in en door diezelfde brand is de N219 in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A20 en Zevenhuizen.